Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Rusland verwijt de Britse regering dat die de confrontatie zoekt... rond de vergiftiging van dubbelspion Skripal. De regering in Londen wees vandaag 23 Russische diplomaten uit. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt dat een flagrante provocatie... en zegt snel met tegenmaatregelen te komen. Volgens Rusland waren de Britten niet bereid om samen te werken in een onderzoek naar de zaak. De Europese Commissie wil dat Slowakije samenwerkt met Europol om de moord op journalist Jan Kuciak en zijn vriendin op te lossen. De commissie wil ook dat Slowakije meewerkt aan een onderzoek van het Europese antifraudeagentschap OLAF naar mogelijk misbruik van landbouwsubsidies. Daar schreef de journalist over voor hij gedood werd. Zijn verhaal ging over mogelijke banden tussen hoge adviseurs van de premier en de Italiaanse maffia. De journalist en zijn vriendin werden eind februari doodgeschoten in hun huis. De Limburgse gouverneur Bovens vindt dat de samenleving achter de burgemeesters moet gaan staan. Dat zei hij naar aanleiding van de bedreiging van burgemeester Hoebe van Voerendaal, die een pistool op zich gericht kreeg. Volgens Bovens worden veel bestuurders wel vaker bedreigd, maar is dit de overtreffende trap. De gouverneur is bang dat mensen vanwege bedreigingen geen burgemeester meer willen zijn. In heel de Verenigde Staten zijn scholieren de klas uitgelopen om te protesteren tegen wapenbezit. Ze bleven 17 minuten buiten. Eén minuut voor iedere scholier die vorige maand bij de aanslag op de school in Parkland in Florida omkwam. De leerlingen willen dat er strengere regels komen voor wapenbezit. En ook vinden ze dat de Amerikaanse politiek meer moet doen tegen de schietpartijen. Het weer, vanavond opklaringen, het blijft droog. Vannacht is het 1 tot 4 graden. Morgen aan het eind van de ochtend vanuit het zuiden regen. In het noorden blijft het droog en het wordt 10 graden. Vrijdag wordt het kouder en gaat de regen over in sneeuw of natte sneeuw.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 Ja. <laughs> Ah, de aanhouden winst zeggen ze wel eens en dat is met ja, het meeste zo. Wat kun je verwachten de komende twee uur? Zoals de naam al zegt, Heartbeats. Het, het zijn geen gewone standaard love songs, het zijn de nummers die voor iedereen een betekenis hebben, een diepe betekenis hebben. En ik heb het een jaar geleden ook gedaan en nou ja, goed het sloeg aan en nou ja, ik heb altijd gezegd, er komt een vervolg. Dus eh, bij deze, ja. Tot de klok van 9 uur, jullie Heartbeats. Cassidy. En eh, <clears throat> de verzoekjes die blijven van binnenkomen. De playlist is in principe al klaar, maar Won't you be my number two? Me and number one are through. There won't be too much to do. Just smile when I feel blue. And there's not much left of me. What you get is what you see. time I look at you, you'll be who I want you to, and I'll do what I can do to make a dream or two come true. If you be, if you be my number two. dat is Joe Jackson. Be My Number Two. Het was een verzoekje trouwens. En eh, ja, je gaat er wel meer verzoekjes tegenkomen, denk ik, in de komende twee uur. En eh, ja, het volgende nummer is eh, speciaal of iemand uh, als ik al eens tegen gezegd heb van... sommige dingen moet je gewoon loslaten. Tegen wie was dat ook alweer? Oh ja, ikzelf. Let us talk no more. Let us go to sleep. Let the rain fall on the window pane and fill the castle keep. I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling and the endless country roads that brought us here tonight. For this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. is sleeping now, softly in the night. And in my heart of darkness, she has been the only light. I am lost in love, looking at her face. And still I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again. cannot live together. We cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head and the heart. Now the and still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show. The jury and the judge will see it's time to let her go. Now hear the heart. Oh, I believe that time. this classical dilemma I find for waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt, En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van de baai, waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw langs een eindeloos strand. Tot de zon ondergaat in het binnenland in wit zand. In wit zand. Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt. En de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden. Ver van hier. In onrustige steden. Ver van dit strand. In wit zand. In wit zand. In wit zand. En ik loop door jaren langs een eindeloos strand. En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee en ik praat met de doden. En ik mis soms een God om in te geloven. Zoals toen ik klein was, vlak voor het slaap. Wist dat er iemand over mij waakt. Nu sta ik hier s'nachts, kijk naar de sterren. Weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet. Hoe minder ik denk, in goed en in kwaad. In waarheid en leugen, in liefde en haat Geef mij maar de wolken, geef mij maar de lucht. Ik kan er uren naar kijken. Misschien is dat het geluk. Misschien ligt daar het geluk. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van die baai, waar die Zuidhoos waait. Stef Bos met Witzand.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 En ik hoop dat het lukt trouwens, by the way. Even kijken hoor, want... Heel af en toe dan zegt de computer hier tegen mij van... Hé hey jongen, je doet het lekker zelf maar. En... ja, goed. Ik zeg maar zo. Ik zeg maar niks. <laughs> Al die muziek doet mij, eh, doet mij een beetje denken aan, eh, ja, aan vroeger. En eh, met name aan mijn, mijn oudste broer. mijn oudste broer, hij is er niet meer. Maar ehm, hij nam mij altijd mee. In Deventer ging we naar, naar de stad. Nam hij me mee naar een, een, platenzaak. En dan gingen we de hele middag gingen we daar platen luisteren. Misschien weten jullie het nog wel. Dan sta je er in die winkel met in je linkerhand een soort telefoon en in de rechterhand ook. En eh, ja, dan luister je gewoon eh, naar de muziek. En had je toch een beetje het idee dat je, ja... Dat je bij zo'n concert was of, eh, ja... Maar goed, er zijn dingen die, die, ja, die vergeet je gewoon niet. Het heeft mij wel gemaakt tot wat ik ben wat betreft muziek. En ja, over smaak valt niet te twisten, maar deze voor mijn broer. Ik denk dat er nu ergens eentje op een wolkje zit te lachen. Die denkt van, hé, hey, <laughs> dat gaat mooi niet door. Het wordt tijd voor een nieuwe computer, denk ik. Ik kom erop terug. sia on più del nero fatica Ja, voor de geoefende luisteraars onder ons hebben jullie dat kunnen horen. Dus uh, ja, Tania de Cross met eh, Margarita. Eh, ik heb een idee dat mijn, mijn broer die op datzelfde wolkje zit werken... net over had met de vingers aan de knopjes had gezeten hier. Want dat had hij altijd al gehad. Ik had een ander nummer voor hem klaarstaan. En ik weet dat hij... <laughs> ja, hij vond het nummer niet zo mooi. <laughs> ik dat tegen wel. En ja, uiteindelijk is het, is het er ook een heartbeat geworden. Maar dan van mij. so long is He Ain't Heavy.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 Dat is ook altijd wel een nummer wat, eh, wat, wat ik wel eens veel draai. Eh, gewoon omdat ik het een heel erg mooi nummer vind. En, ja, en over, over ja, dat staat er weer even los van Heartbeats. ik weet toevallig dat, dat ze binnenkort in Amsterdam spelen, geloof ik. Ergens, ik heb niet precies gezien waar het was, maar ik hou het in de gaten en nou ja, we publiceren het wel. Ja, ik, ik heb weer een verzoekje klaarstaan. Het gaat gewoon door, hè, want ik denk... Nou ja, goed, ik heb mijn playlist compleet en eh, iedere keer dat trek ik hem maar weer eh, ja, over zijn kop heen, zeg maar. Maar dat geeft niet, want daar doen we het uiteindelijk voor. Ehm, waarom het aangevraagd is, eh, weet ik niet. Is ook niet belangrijk. Het nummer spreekt dan en ja, en, en dan draai ik het gewoon. Tom Waits, If I Have To Go. that's all that I can do. And if I have to go. En ik draai met liefde. What if you said goodbye to me? Tell me would you care? Would you even blink? Because my money's gone and I don't belong. I'd be afraid of the dark for I lost my spark. of blame. of blame. this time I can finally see. I'll accept the code hidden in my brain. But what's the point? It doesn't know my name. I always said it could go, I always said it could be. And I kinda know what's gonna happen to me. I've got pain in the morning. Train time is dawning. so nice to everyone but me. Sitting on skeletons, no one can see. I got no things filed or a CD collection. I could have if I wanted, never felt rejection. I just spent what my parents gave me on some trash. In a dive competition, I was set to splash. I got pain in the morning. know I'm sad. I couldn't have even saved all the things I had. I blame the other man in me. The day that I'm happy, i will finally see a stupid train to serve a crowded train. I hate these people, I don't know their names, but I swear, I swear, I swear I can see. Ja, heel af en toe dan krijg ik wel eens verzoekjes dat ik denk van... Ja, dat is inderdaad, dat, ja, het kan een heartbeat zijn. En uh, het was Will and the People met het nummer eh, Train. We gaan naar de klok van 8 uur en het eerste uur zit er even op, mensen. Dat is niet normaal, zo snel als dat weer gaat. Ja, jullie doen het zelf, jullie vragen het zelf aan. Ik weet dat er nu ook mensen in de Schouwburg zitten... die zitten bij vreemde kostgangers te kijken en eh, die kunnen niet luisteren... Maar de link eh, wordt gestuurd hoor. En dat geldt eh, ook voor de mensen die moeten werken vanavond. Goed, ik wil in ieder geval eh, vanaf deze kant alvast en nou eventjes de groeten doen aan iedereen van de challenge.